over het handelen van het korps, ruim drie jaar na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Vanwege het rapport komt er in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer... die toeziet op hervormingen in het politiekorps. De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg is overleden. De Amerikaan Donald Triplett was 89 jaar. Toen hij vijf was werd hij voor het eerst onderzocht door een kinderpsychiater. Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett... publiceerde die in 1943 een onderzoek... waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Triplett was daarin de eerste casus. Het onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad bij het bestuderen van autisme. De NAVO richt een nieuw centrum op dat onderzeese pijpleidingen en kabels moet beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat het onmogelijk is om duizenden kilometers aan leidingen te monitoren... maar dat de NAVO wel beter kan worden in het verzamelen van inlichtingen. En de journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos dat journalisten 10 euro moeten betalen als ze verslag willen doen van muziekfestival Lowlands. Ze vinden dat journalisten zonder enige tegenprestatie hun werk moeten kunnen doen. Concertorganisator Mojo zegt dat de bijdrage niet bedoeld is om de persvrijheid in te perken. Volgens Mojo is het in Engeland en Amerika al heel normaal dat journalisten een kleine bijdrage betalen. Dan het weer. In de ochtend is het op de meeste plaatsen helder, maar in het noorden is het hier en daar mistig.